Nieuws van 6 uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Orde van Advocaten noemt het ontluisterend dat Fred Teven als staatssecretaris strenger wilde straffen door advocaten tegen te werken. Teven zegt in een interview in de Groene Amsterdammer dat hij eigenlijk hoopte minimumstraffen in te voeren. Dat lukte niet omdat coalitiepartner PvdA tegen was. Daarna heeft hij bezuinigd op de advocatuur omdat een advocaat met weinig tijd cliënten minder goed kan verdedigen. De Orde van Advocaten noemt het een aantasting van de rechtsstaat... en wil dat de bezuinigingen worden geschrapt. Minister Blok zit niet in het toestaan van hoofddoekjes bij de politie... zoals het korps in Amsterdam heeft voorgesteld. Volgens Blok zijn geloofsuitingen niet te combineren met het uniform van een agent... dat neutraliteit moet uitstralen. De minister zegt dat dit ook is vastgelegd in een gedragscode voor de politie in 2011. Volgens de Amsterdamse politie zou het beter lukken om vrouwelijke agenten met een migratieachtergrond in dienst te kunnen nemen als ze een hoofddoekje mogen dragen. Een scholier heeft vanochtend bij zijn VWO-examen maatschappijwetenschappen een tekst gekregen die hij zelf had geschreven. De examenkandidaat uit Broek op Lange Dijk had meegeschreven aan een onderzoek naar onderwerpen en gasten in talkshows voor het bedrijf van zijn tante. Volgens het CITO is het nooit eerder gebeurd dat een leerling vragen moest beantwoorden over zijn eigen tekst. Het zal voor zijn cijfer geen gevolgen hebben, al denkt de VWO'er dat hij de vraag best goed heeft gemaakt. Tom Dumoulin behoudt de roze trui in de Giro d'Italia. De twaalfde etappe van de Ronde van Italië eindigde in een massasprint. Die is gewonnen door de Colombiaan Gaviria. Het is de derde zege van de wielrenner in deze ronde. Met 229 kilometer was de etappe van vandaag de langste in de Giro van dit jaar. Het weer. Vanavond vanuit het zuiden opnieuw buien.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 Op eh, de A2 vanuit eh, Amsterdam naar Utrecht loopt het ook vast. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn staat 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een uur. Bij Amsterdam loopt het vast eh, door een ongeluk op de A10 Noord richting eh, Amersfoort, dus richting de Zeeburgertunnel. Tussen de A10 West en de afrit eh, Amsterdam Noord staat 10 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht. Dat kost je meer dan een uur extra. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk 7 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstrook is nog dicht, de vertraging is drie kwartier. En daardoor loopt het weer vast op de A20 hoek van Holland-Gouda. Voor datzelfde knooppunt plein 8 kilometer en een half uur vertraging. Andere kant op staat tussen Nieuwekerk en Schiedam 17 kilometer en ook dat kost je een half uur.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 Too cold. Cold-blooded, cold-blooded, I'm telling you the truth. let me stop here at this gas station. Give me three gallons of low lead. I'm full nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda.